7 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Staatssecretaris Snel heeft een door hemzelf ingesteld onderzoek beperkt... naar het falen van de Belastingdienst. Die trok in 2014 bij honderden ouders onterecht de kinderopvangtoeslag in. De staatssecretaris gaf de inspecteurs geen onbeperkte toegang... tot alle systemen van de Belastingdienst, melden Trouw en RTL Nieuws. In de Canadese stad Toronto is paniek ontstaan... bij een massale huldiging van de Raptors, de basketbalkampioen. Schutters openden het vuur op de feestvierers. Vier mensen raakten gewond, van wie twee zwaar gewond. Drie verdachten zijn opgepakt. Later zijn er twee vuurwapens gevonden. Er waren bijna 2 miljoen mensen aanwezig bij de huldiging... die na het schietincident wel weer verder ging. Regeringspartijen CDA en D66 willen meer controle op algoritmes, computersoftware... waarmee de overheid bijvoorbeeld kan bepalen hoe groot de kans is dat iemand fraude pleegt. Politieke partijen zijn bang dat dit discriminatie in de hand werkt. Ze willen ook een waakhond die het gebruik van de algoritmes controleert. Wereldwijd hebben miljarden mensen geen toegang tot schoon drinkwater en hygiënische toiletten. Dat schrijven de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF in een rapport. Volgens de organisaties is de toegang tot schoon water en toiletten de afgelopen jaren verbeterd, maar zijn er nog altijd grote problemen. Sinds 2000 hebben 1,8 miljard mensen schoon drinkwater gekregen. 2,2 miljard mensen moeten het nog steeds zonder doen. Rick Brink uit Hardenberg is benoemd tot minister van gehandicapte zaken. Het gaat om een fictieve ministerspost bedacht door presentatrice Lucille Werner... en moet leiden tot meer aandacht voor gehandicapten in ons land. Brink zit zelf in een rolstoel en is al jaren actief in de lokale politiek. Hij mag voorstellen doen en meediscussiëren over nieuwe wetgeving. Het weer wordt vandaag zomers warm. Temperaturen tussen de 23 en 29 graden. In de loop van de dag wel meer kans op bewolking en regen of onweer. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is nog niet al te veel vertraging vanochtend. De dagelijkse file op de A7 Hoorn-Zaandam... tussen Avenhoorn en Purmerend Noord langzaam rijden. En de N247 Hoorn richting Amsterdam. Ook daar gaat het langzaam tussen Volendam en Broek in Waterland.